De man werd zondag opgepakt, enkele uren voordat hij wilde toeslaan. Hij werd door justitie in de gaten gehouden, omdat hij in 2011 en 2014 had geprobeerd naar Syrië te reizen. In Japan is een drone geland op het dak van de premier. Op de drone stond een symbool voor radioactief materiaal. Aangenomen wordt dat het een protestactie was tegen het besluit dat Japan twee kernreactoren mag opstarten. De Japanse premier was niet thuis, die is op reis in het buitenland. Consumenten hebben in februari meer uitgegeven dan in dezelfde maand vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de consumptie met 2,4 procent. En dat is de grootste stijging in vier jaar tijd. Er werd vooral meer uitgegeven aan gas, kleding en artikelen voor de woning. Het CBS meldt wel dat het consumentenvertrouwen de laatste maand weer is afgenomen. In de stad Groningen is een man opgepakt die stiekem vrouwen onder hun rok filmde. De man van 48 uit de Ooststellingerwerf werd gisteren betrapt in een schoenenzaak. Daar zette hij een tas in de buurt van een klant. Er zat een cameraatje in waarmee hij opnames maakte. Hij had het ook op de markt geprobeerd. De verdachte zei tegen de Groningse politie dat hij dwangmatig handelde. FC Utrecht bevestigt dat Erik ten Hag is aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer. en wordt er ook technisch manager. Het tekent voor twee seizoenen bij FC Utrecht. De 45-jarige ten Hag komt over van Bayern München... waar hij de afgelopen twee jaar het tweede elftal trainde. Daarvoor loodste hij Go Ahead Eagles naar de eredivisie. Het weer, wolkenvelden, in de loop van de dag meer zon en het wordt 10 tot 16 graden. Morgen in het binnenland veel zon en ook maximaal 16 graden. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 3 kilometer.